Twee uur. Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Arnhem, afgelopen donderdag. Het is een 47-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Agenten vonden de dode man en vrouw nadat ze waren afgekomen op een alarm dat afging in het pand. De dode man was de eigenaar van het hotel. Hoe hij en de vrouw om het leven zijn gekomen wil de politie in verband met het onderzoek nog niet zeggen. De verdachte meldde zichzelf op het politiebureau en wordt verhoord. De nieuwe zorgwet van de Amerikaanse president Trump is van de baan. De Republikeinen trokken de wet afgelopen avond in... kort voordat hij in het Huis van Afgevaardigden in stemming zou komen. Het stond vast dat de wet te weinig steun zou krijgen van de Republikeinen. Trump geeft de schuld aan de Democraten. Hij verwacht dat die met voorstellen komen voor hervorming van de zorg. De politie heeft een inval gedaan in een clubhuis van motorclub Satudara in Tilburg... in verband met witwaspraktijken. Bij de inval waren tientallen agenten betrokken, meldt Omroep Brabant. Over arrestaties of inbeslagnames is nog niets bekend. De politie was het clubhuis van Satudara in Tilburg al vaker binnengevallen. De Britse politie heeft afgelopen avond zes mensen vrijgelaten... die waren opgepakt na de aanslag in Londen. Ze gelden niet langer als verdachten. Van de elf arrestanten zitten er nu nog vier vast. Afgelopen dag publiceerde de politie een foto van de pleger van de aanslag. Gehoopt wordt op informatie over zijn motief en over mogelijke handlangers. De grote brand in de loods in Genemuiden is onder controle. Het vuur woedde midden tussen de huizen in een loods met boten en riet. Vijftien huizen vlak in de buurt werden ontruimd. De bewoners moeten vannacht ergens anders slapen. De brandweer van Genemuiden denkt dat het nablussen tot in de nacht gaat duren.